Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet komt met een extra pot geld voor de Gazastrook. Ze trekken 15 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan Palestijnen. Al wordt het nog lastig om medicijnen, eten en water bij de mensen te krijgen. Want maar weinig vrachtwagens krijgen groen licht om de grenzen over te mogen... vertelt demissionair minister Schrijnemacher. Dat moet veel meer, dat moet ook veel sneller. Daar dringen we ook in internationaal verband op aan. Dat doet premier Rutte, heeft dat gedaan in Israël. Eh, dit heeft mijn eh, collega minister Bruins Slotte in New York gedaan eh, eh, eerder deze week. En eh, op die manier hopen we echt dat zo snel mogelijk ook die grensovergangen open worden gesteld voor humanitaire hulp. En daar een humanitaire pauze wordt afgekondigd zodat die hulp ter plekke kan komen. Eerder trok het kabinet al 10 miljoen euro uit voor hulp aan mensen in de Gazastrook. Inmiddels is een team van dokters met 10 volgeladen vrachtwagens de grens met Gaza overgestoken. En die trucks zitten vol met medicijnen, water en eten. De Joodse school in Amsterdam is weer open. Maandag ging de basis- en middelbare school dicht... omdat het de veiligheid van de medewerkers en leerlingen niet meer kon garanderen. Volgens het bestuur zijn er nu genoeg maatregelen genomen. Kort na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas... ging de school ook al een dag dicht vanwege de veiligheid. De Tweede Kamer heeft vannacht met miljarden gesmeten. Kamerleden kwamen voor de laatste keer samen, want ze hebben nu vrij om zich voor te bereiden op de verkiezingen. En dus werd er vannacht op het nippertje nog gestemd over honderden moties. Eerst de belangrijkste, voor de pechgeneratie studenten. De rente op de centen die studenten van Duo hebben geleend gaat omlaag. En dat zou vanaf het nieuwe jaar ruim 2% zijn, maar dat gaat dus niet door. En de studentenvakbond is blij. Ja, blij dat er wel nu echt iets op tafel ligt om die rente omlaag te krijgen. Maar ook wel teleurgesteld omdat het eh, wat mij betreft nog niet genoeg is. En verder ging het in Den Haag nog over alcohol. Want een krat bier wordt niet zoveel duurder als eerst het plan was, zegt politiek verslaggever Wilco Bam. Maar in ruil daarvoor gaat de accijns op tabak en gokken dan weer extra omhoog. En dan komen er meer statiegeldapparaten voor plastic flesjes en blikjes. Ze moeten komen in onder meer scholen, kantoren en bouwcentra. En dan nog het weer. Veel regen vandaag met op sommige plekken ook kans op onweer zometeen. Graadje of 12 is het. Morgen opnieuw superveel regen met in het westen kans op onweer.